Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt door wapens aan Oekraïne te geven. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Volgens de Bengaalse functionaris voor vluchtelingen zijn zo'n 2000 onderkomens verbrand en zijn zo'n 12.000 verdreven Myanmarese dakloos geraakt. De stationschef, die is opgepakt na het treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de scène op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles... zijn gisteravond in Leeuwarden drie mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden... omdat de gemeente Leeuwarden na eerdere rellen helemaal geen uitsupporters meer toelaat. Bureaus die veel geld verdienen met het aanvechten van de WOZ-beschikking van huizenbezitters worden binnenkort aangepakt. Het ministerie van Financiën werkt aan strengere regels, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Als een bedrijf bezwaar maakt en slaagt, moet de gemeente de gemaakte kosten vergoeden, wat in de duizenden euro's kan lopen. Maakt een huiseigenaar zelf bezwaar, dan betaalt de gemeente niets. Het weer bewolkt en af en toe een bui, mogelijk op dat de sneeuw. Later op de dag ook regenachtig en kans op winterse neerslag. Het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Alle verhalen die ik aan mezelf beloofde. Hier in mijn wereld wil ik geven. Ik wil vrij zijn zonder reden. Al is het maar voor even. Want de tijd heeft stilgestaan. Ik wil nog gezin, een huis en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden. Maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even. Mm tijd is we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I You don't even seem upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why?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 Voor onze regeringspartij D66 en de oppositiepartijen PvdA, SP, GroenLinks en DENK moet eerst de basis op orde worden gebracht. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij van de huidige premier Kaja Kallas. Zij geldt als uitgesproken pro-Europees en pro-Oekraïne. In het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden Rohingya dakloos geraakt... door een grote brand in een overvol vluchtelingenkamp. Er zijn nog geen berichten over doden, maar de schade is groot. Het weer bewolkt en af en toe een bui, mogelijk ook met dat sneeuw... en het wordt vandaag maximaal 6 graden. Zandvoort. ritme, ritme. van ZFM. I'm caught in a Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times.